Het van Kesteren met het NOS-journaal. De man die vorig jaar tien mensen doodschoot in de Amerikaanse stad Buffalo... moet levenslang de gevangenis in. De 19-jarige Peyton Grandin schoot met een racistisch motief... tien zwarte mensen dood in een supermarkt. De aanslag deelde hij via een livestream. In de rechtszaal liepen de emoties hoog op. Een nabestaande probeerde Grendon aan te vallen... maar werd nog net tegengehouden. De rechter in de staat New York veroordeelt hem voor levenslang... maar er loopt ook nog een federale zaak tegen hem... Brandon kan dan nog de doodstraf krijgen. De landelijke Giro 555-actie is geëindigd op bijna 89 miljoen euro. Het geld gaat naar noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Op radio en tv en in het hele land waren acties om zoveel mogelijk geld op te halen. Meerdere omroepen en radiostations staken de hand ineen. Het dodental van de aardbevingen staat op meer dan 40.000. De Machu Picchu gaat weer open. De wereldberoemde ruïnestad in Peru ging enkele weken dicht vanwege de politieke onrust in het land. Door de afzetting van de linkse president Castillo braken veel rellen uit. Bij de afsluiting van de toeristische trekpleister kwamen eind januari honderden toeristen vast te zitten in de oude Inca-stad. Nu hebben de autoriteiten en de toeristische branche een akkoord gesloten die de veiligheid van bezoekers moet garanderen. En Raquel Welsh is overleden. De Amerikaanse brak door in de jaren 60 als actrice en sekssymbool. In de film One Million Years BC had ze alleen een bikini van bont aan. De filmposter werd daarom een groot succes. Voor haar rol in The Three Musketeers kreeg ze in 1974 een Golden Globe.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 I said, That's all days, love. That's all days. That's all days, love. Take your baby by the wrist, and in her mouth an amethyst a red to sapphire's blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you.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 Burn my life. It's my life, my world. It's my zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen, om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait. Toch waarschuwt een haan in je hoofd die kraait. Ik weet nu, dat er een engel bestaat.